Dikter Hark met het NOS-journaal. PvdA Tweede Kamerlid Martijn Daad voor de opvolging van Job Cohen. Dat heeft hij zojuist tegen de NOS gezegd. Van Dam is de eerste die zich kandideert. Hij loopt al ruim negen jaar mee op het Binnenhof en houdt zich onder meer bezig met integratie. PvdA-Kamerleden hebben tot dinsdag de tijd om zich kandidaat te stellen. PvdA-leden kiezen de nieuwe leider waarvan de uitslag op 16 maart bekend zal worden gemaakt. Het treinstation van Almelo is ontruimd en al het treinverkeer van en naar Almelo is stilgelegd na de vondst van een verdacht pakketje even na 8 uur. Een schoonmaker vond het pakketje in een voetgangerstunnel bij een lift. Een gebied in een straal van 100 meter rond het station is afgezet en mensen in dat gebied moeten binnenblijven. De ramen moeten op een kier worden gezet voor het geval er iets ontploft. Dat verkleint de kans dat ramen kapot springen mocht het pakket ontploffen. In Rotterdam krijgen honderden leraren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de komende tijd een taaltoets via internet. Volgens de Rotterdamse wethouder van onderwijs moet met deze toets de kennis van de Nederlandse taal worden opgefrist. toets is bedoeld voor alle leraren, ook bijvoorbeeld voor leraren die gymnastiek geven. Nederlanders zijn vorig jaar meer gaan lenen. Ze sloten voor 9,7 miljard euro aan leningen af, een half miljard meer dan in 2010, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral de creditcard werd vaker gebruikt om te lenen, terwijl de rente voor creditcardleningen veel hoger is. Ook het roodstaan in Nederland is toegenomen, gemiddeld 3800 euro tegen 2800 euro eind 2006. En een database van een concert- en theaterkaartensite Nationale Theaterkassa is gehackt. Onbekenden hebben toegang, hadden toegang tot 100.000 adresgegevens en creditcardnummers. Zo'n 200 creditcards zouden nog geldig zijn en kunnen worden misbruikt. Hackers konden zonder wachtwoord bij de gegevens. Nationale Theaterkassa heeft de beveiliging inmiddels hersteld en aangescherpt. Het weer bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 9. Vanavond vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselen bewolkt. Het is met 10 tot 12 graden dan behoorlijk zacht. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op het A2 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel 4 kilometer.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 different kind time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know in my lifetime I will be a hero to the masses, to those born without chances. but I'm telling you. should go on without the help my soul. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. I will not be controlled And I will not let my future go on Without the help of my soul This is all you need To be free het ritme, ritme.